Vooral in de polders en in oudere stadswijken en dorpen kunnen verouderde delen van het stroomnet de stroomtoevoer niet aan, waardoor zonnepanelen uitgeschakeld worden, juist als het zonnig is en panelen dus veel opbrengen. Demissionair staatssecretaris Broekers-Knol waarschuwt dat in de asielopvang zoveel migranten binnenkomen... dat er nog dit jaar 2000 opvangplekken extra nodig zijn. Nederland is volgens verdragen verplicht om mensen op te vangen. Broekers zou nu mogelijk gemeenten willen dwingen om plaatsen beschikbaar te stellen. De Belgische viroloog Mark van Ranst schenkt de 4000 euro schadevergoeding... die Willem Engel aan hem moet betalen... aan het coronavaccinatieprogramma van de WHO. Van Rans schrijft op Twitter dat de gedachte dat wappies hiermee het vaccinatieprogramma steunen hem blij maakt. Van Rans en viruswaarheid voorman Engel maken al maanden ruzie. De rechter heeft Van Rans donderdag vrijgesproken van laster. Vuurwerkverkopers krijgen naast de algemene steunregelingen dit jaar... een iets ruimere compensatie voor het vuurwerkverbod dan vorig jaar. Toen kreeg elke ondernemer een bedrag van 3500 euro. Omdat er nu voor het tweede jaar op rij een verbod geldt op het verkopen van consumentenvuurwerk... en de sector zich daar niet op heeft kunnen voorbereiden... wordt het bedrag verhoogd naar 4500 euro. In Brazilië zijn vier mensen veroordeeld tot celstraffen tot 22 jaar... voor een brand in een discotheek waarbij 242 mensen om het leven kwamen. De brand brak uit in 2013 in een discotheek in Santa Maria tijdens een studentenfeest. Bij een van de optreders staken bandleden vuurwerk af na het plafond in brand vloog. Uit onderzoek bleek dat er onder andere geen werkende brandblussers waren. Het weer, het is koud. De temperatuur ligt tussen de min 1 en de min 4. Lokaal komen er mistbanken voor, ook is er kans op gladheid. In de middag is het overwegend droog met wolkenvelden. Het wordt niet warmer dan 7 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB. In de regio Noord-Holland staan files op de ring van Amsterdam, de A10 Zuid, richting Amersfoort. Voor knooppunt Amstel is de vertraging een half uur door bergingswerkzaamheden. Er zijn twee rijstroken dicht. De N205 Nieuw-Vennep richting Haarlem tussen de aansluiting met de A9 en Haarlem een half uur oponthoud door een ongeluk. De N232 Amstelveen richting Haarlem voor de aansluiting met de A205 20 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie.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 And I believed in Father Christmas. And I looked to the sky with excited eyes. Then I woke with a yawn in the first light of dawn. And I saw him in his disguise. you a brave new year. All anguish, pain, and sadness, your heart and let your road be clear. They said there'd be snow at Christmas. They said there'd be peace on earth. Hallelujah, no, heaven Christmas we get, we deserve. je radio. Met ZFM. Hele fijne dagen. It's winter fall. Red skies are gleaming. Oh, seagulls are flying over.